Gisteren zei Spanje niet van plan te zijn zich vast te leggen op die 5 de Spaanse regering vreest voor belastingverhogingen... als het land miljarden euro's extra moet vinden voor de verdediging tegen Rusland. Nederland denkt dat het toch lukt om Spanje te overtuigen. Om een akkoord te bereiken over een verhoging van het defensiebudget... moeten alle 32 NAVO-landen tekenen. Een Oekraïense man die in Nederland woont is vorig jaar ingehuurd... om de mogelijkheden voor een aanslag met luchtpost uit te testen. Nieuwsuur meldt dat de man via Telegram werd benaderd... waarschijnlijk door de Russische inlichtingendienst. Met hulp van een Nederlander stuurde de Oekraïner twee pakketten met kleren... vanaf een DHL-punt in Amsterdam. Die werden op Schiphol onderschept en het OM zegt dat het waarschijnlijk testzendingen waren. De bedoeling was dan om later explosieven per post te versturen. De mannen zijn gearresteerd, maar er loopt geen aanklacht meer tegen hen. Het OM denkt namelijk dat zij geen idee hadden waar ze aan meewerkten. En het verheerlijken van terroristische aanslagen en het verspreiden van video's... waarin dat geweld wordt goedgepraat, moet verboden worden. Het demissionaire kabinet is bezig met wetgeving om dat strafbaar te stellen. Volgens demissionair minister Van Wil van Justitie en Veiligheid... moet het verbod voorkomen dat terroristische groeperingen... hun ideologie kunnen verspreiden. De maximale straf voor het verheerlijken van terrorisme zou drie jaar cel zijn. Het weer op veel plaatsen nog zonnig, maar geleidelijk meer bewolking. Het is 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw zomers, het wordt dan 28 tot 33 graden.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 It's almost like you put my heart in a blender. When I met you, I just had to surrender, surrender, yeah. I tried to be cool about it. Yeah, I tried to be cool about it. yeah. Not a pretender.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 De luchthaven vindt dat het overleg over de hinderlijke weerkaatsing van de zonnepanelen te traag verloopt. Tot een oplossing is gevonden blijft de polderbaan op zonnige dagen deels gesloten. En daardoor moet de luchthaven andere banen gebruiken wat leidt tot extra geluidsoverlast voor omwonenden. Vogelenzangers zijn dolblij dat de supermarkt in het dorp blijft bestaan. Twee franchise-nemers zetten de co-op voort. De supermarkt vormt het middelpunt van het dorp... waar mensen ook pakketjes van PostNL ophalen. Uiteindelijk was de supermarkt na de overname maar een aantal dagen gesloten. En met de bouw van een nieuwe woonwijk... voorzien de nieuwe eigenaren voldoende toekomstige klandizie. Bloemendaal heeft opnieuw de hoogste gemiddelde WOZ-waarde van Nederland. 923.000 euro per woning, ondanks een bescheiden stijging van 2,1 procent. Vooral huizen tussen de 1 en 1,5 miljoen zijn schaars en populair. Ook omliggende gemeenten zoals Haarlem en Heemstede laten hoge woningwaarden zien. Maar volgens makelaars blijft een Bloemendaal door de combinatie van rust, natuur en ligging bijzonder gewild. De strandeigenaren in Zandvoort zien hun inkomsten dit weekend flink slinken. Door spoorwerkzaamheden tussen Zandvoort en Haarlem en een afgesloten Zandvoortse laan... is het voor badgasten een ingewikkelde opgave om de Zandvoortse kust te bereiken. En dat zorgt vooral binnen de horeca voor veel frustratie. En met de voorspelde 32 graden lijkt een verkeersinfarct in de maak. De burgemeester van Zandvoort raadt een bezoek echter niet af. Hij raadt om een OV-fiets te huren. En dan nog het weer. Morgen is het benauwd en temperaturen lopen op tot 31 graden. De zon schijnt, maar het komt ook tot regen- en onweersbuien. In het westen van de regio valt het met de buien waarschijnlijk wel mee.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 Het demissionaire kabinet wil verheerlijking van terrorisme verbieden. Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving om dat strafbaar te maken. Het gaat onder meer om het prijzen van aanslagen en het verspreiden van video's... waarin terrorisme wordt goed gepraat. De Citroën-eigenaren bellen massaal naar dealers en garages over de grote terugroepactie van gisteren. Vanwege een veiligheidsprobleem in de airbags worden 33.000 eigenaren van een C3 of DS3 opgeroepen om hun auto per direct niet meer te gebruiken. En het weer zonnig, maar langzaam wat meer bewolking. En vanavond blijft het nog lang warm.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 In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105 game is. I don't really know how to play it. You're taking your time getting back.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 Why you playing with my head? I feel like what we have is a good thing, but it's harder to remember the feeling when you're leaving me on red. Now most of the time I do better alone, but when we're together I feel like I'm home.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 Every leaf must fall. And when the past comes calling and you build your walls, you will live in shadows where it's cold and dark. It will freeze your heart. And it will freeze your love truth Just wanted to care for you Just wanted to tell you the thing that you were face Till the sun and away, Like a magnet on me I don't care what they say We can do it our way And if love's just a game Come and play As I don't care what they say, we can do it our way.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 I'm Kok met het NOS Journaal. In het noorden van Frankrijk is een meisje van 12 overleden... na een zware voedselvergiftiging. De zeven andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. In het onderzoek